Evi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet moet in Amsterdam ingrijpen in de zaak van illegalen... die corporatiewoningen hebben gekraakt. Dat willen de VVD en het CDA in de Tweede Kamer. Begin april kraakten asielzoekers zonder verblijfspapieren... een aantal huizen in Amsterdam-Oost. Die staan op de nominatie om gesloopt te worden. Eerder kreeg GroenLinks een motie door de Amsterdamse Raad... waarin staat dat de gemeente voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat zet... VVD en CDA vinden dat het kabinet Amsterdam aan de wet moet houden en het besluit van de gemeenteraad moet vernietigen. In Brazilië zijn 251 mensen gearresteerd... die worden verdacht van het bezitten of verspreiden van kinderporno. Dat gebeurde tijdens het grootste kinderporno-onderzoek ooit in Brazilië... waar duizenden agenten in het hele land bij betrokken waren. Volgens de politie hadden alle verdachten een aanzienlijke hoeveelheid... aan bestanden met kinderporno in hun bezit. De Braziliaanse politie kwam de verdachte op het spoor nadat rechercheurs de afgelopen tijd meer dan een miljoen bestanden hadden onderzocht. De omstreden Asuna Moskee krijgt geen subsidie meer van de gemeente Den Haag. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad stemde in met de motie daarover. Burgemeester Krikke zei in een reactie dat het bestuur van de moskee heeft toegezegd om geen subsidie meer aan te vragen. Aanleiding voor de motie waren recente berichten van Nieuwsuur en NRC... waaruit blijkt dat in de moskee nog steeds radicale preken worden gehouden waarin vrouwenbesnijdenis wordt aanbevolen en de gewapende jihad in Syrië wordt goed gepraat. Gina Hespel wordt de nieuwe directeur van de Amerikaanse geheime dienst CIA. De Senaat heeft met de voordracht van Hespel ingestemd. Daarmee krijgt de CIA voor het eerst een vrouw als directeur. De 61-jarige Hespel is niet onomstreden. Zo gaf ze eerder leiding aan een gevangenis waar terreurverdachten werden gemarteld. Het weer vannacht is het bewolkt en liggen de minima rond de 8 graden.